Citydijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat voor 100 miljoen euro aan munitie geven aan Oekraïne. Dat zei demissionair premier Rutte in Parijs. Hij was daar gisteren met andere westerse leiders om over de oorlog in Oekraïne te praten. Oekraïne staat er slecht voor aan het front. Het leger heeft een tekort aan munitie. Daarom sluit Nederland zich bij een plan van Tsjechië aan om munitie in te kopen. Ook zijn er plannen om meer luchtafweerraketten te leveren... om Oekraïnse steden te beschermen tegen Russische aanvallen. De Amerikaanse president Biden zegt dat er hopelijk volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Volgens een van zijn adviseurs is een akkoord dichtbij, maar zijn de partijen er nog niet helemaal uit. Biden hoopt dat dat dit weekend gebeurt en dat er dan maandag een wapenstilstand in kan gaan. Onderhandelaars praten al een tijd over een wapenstilstand van enkele weken. In die periode zou er dan noodhulp Gaza in kunnen... en zou Hamas een deel van de gijzelaars vrijlaten... in ruil voor honderden gevangen genomen Palestijnen. Het aantal vakantiegangers uit het buitenland is weer even hoog als voor de coronapandemie. Volgens het CBS kwamen vorig jaar ruim 20 miljoen mensen uit het buitenland in Nederland vakantie vieren. Het was in 2019 voor het laatst dat het er zoveel waren. Amsterdam is volgens het CBS nog altijd de populairste bestemming. Nog voor de Formule 1 race in Bahrein van komend weekend wordt duidelijk of Christian Horner teambaas blijft bij Red Bull. De Brit wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tegen een vrouwelijke collega van het Red Bull Racing Team. Daar loopt een onderzoek naar en de hoogste bazen van Red Bull verwachten vandaag of morgen meer duidelijkheid te geven over de toekomst van Horner als baas van het raceteam van Max Verstappen.